4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal... kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren... in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze er soms alleen voor in de rechtszaal... of zagen ze helemaal af van een procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat... maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel van die aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie werd volgens de onderzoekers veel te laat opgemerkt. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne, zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen zo'n 403.000 migranten naar Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar. Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk- en gezinshereniging ook de oorzaak van toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in de week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Yevgeny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten... maar hij is nog niet in het openbaar gezien. In de Zeeuwse Nieuw-Haamstede hebben onderzoekers monsters genomen van een aangespoelde bultrug. Ze hopen erachter te komen hoe het dier is gestorven. De bultrug is 8 tot 10 meter lang en verkeert in verre staat van ontbinding.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 elle m'attend sur le côté, bébé m'attend sur le côté. Plus sur les radars, pardon, là je peux pas voter. Ah. I take it, I ah, take it, I take it, I take it, I ah, take it, I take it, I take it, I take it.